Marnix Sampersen met het NOS-journaal. Voormalig kroonprins Hamza van Jordanië zegt in een video dat hij onder huisarrest is geplaatst. Ook wordt er volgens hem hardhandig opgetreden tegen critici van het Koningshuis. Eerder op de avond meldde staatspersbureau Petra dat er arrestaties zijn verricht in de kring rond koning Abdullah. Dat zou zijn gebeurd om veiligheidsredenen. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat het onderzoek mogelijk te maken heeft met een samenzwering om het land te destabiliseren. Voormalig kroonprins Hamza is in de video kritisch over de machthebbers... en het gebrek aan vrije meningsuiting in Jordanië. In de Verenigde Staten zijn vrijdag meer dan 4 miljoen coronaprikken gezet. Dat is een nieuw dagrecord voor het land. Tot nu toe zijn in de VS ruim 160 miljoen coronavaccinaties toegediend. Zo'n 60 miljoen mensen hebben twee prikken gekregen en zijn volledig ingeënt. Zij mogen van de Amerikaanse gezondheidsdienst in eigen land vrij reizen zonder zich te laten testen. Ook hoeven ze na aankomst niet in quarantaine. Op een hackersforum zijn gegevens van meer dan een half miljard Facebook-gebruikers gezet... onder wie ruim 5 miljoen Nederlanders. Het gaat om onder meer telefoonnummers, namen, adressen en e-mailgegevens. De data zouden al in 2019 zijn buitgemaakt. Dat gebeurde via een lek dat volgens Facebook inmiddels is gedicht. Of de data al zijn misbruikt is onduidelijk. Het risico bestaat dat oplichters met de gegevens pogingen gaan doen tot bijvoorbeeld sms- en WhatsApp-fraude. De voordelen van het AstraZeneca-vaccin wegen nog steeds zwaarder dan de eventuele risico's. Dat heeft de Britse medische toezichthouder gezegd. eerder vandaag werd bekend dat in het Verenigd Koninkrijk zeven mensen zijn overleden als gevolg van zeldzame bloedstolsels nadat ze waren ingeënt met het vaccin.